Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren uit achterstandswijken belanden vaker in de drugscriminaliteit. Het gaat zeker om 1 op de 8 jongeren, schrijft RTL Nieuws. Ze hebben ook vaker te maken met problemen thuis. Er is geen stabiliteit of het gaat financieel niet lekker. En dan zien ze de straat als enige uitvlucht. Ook Gregory was zo'n jongere. Hij brengt anderen nu bij dat drugs niet de oplossing is. Op straat is er gewoon een bepaalde mentaliteit. Als iemand jou iets aandoet, los je dat zelf op. Maar ja, van daaruit ontstaan er eigenlijk alleen maar meer problemen. Een sociaal plan en miljoenen vanuit de overheid moeten ervoor zorgen dat jongeren, ondanks de problemen thuis, toch op het juiste pad blijven. Bij een brand in een appartementencomplex in Waalwijk in Brabant zijn vannacht drie mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Vier anderen hebben rook ingeademd. Een van de bewoonsters is met haar hondje door de brandweer van haar balkon gered. Net zoals veel andere steden in de Randstad heeft ook Dordrecht een flinke rattenplaag. De beesten vreten alles wat los en vast zit en komen ook huizen binnen. De wethouder begrijpt wel waarom de dieren het zo naar hun zin hebben in de stad. Het is een probleem dat mensen hun afval gewoon op straat plempen en denken de gemeente ruimt het op. In ieder geval niet voor mij voor de deur, dus dat is ook mijn probleem niet. En op dat afval komen ratten af. En dat is wel het gevolg van het gedrag wat mensen eigenlijk zelf veroorzaken. Extra afvalbakken neerzetten heeft dan ook weinig zin volgens de gemeente. Inwoners moeten vooral beter met hun vuil omgaan. En bij de Grand Prix van Groot-Brittannië start Ferrari-coureur Carlos Sainz vanmiddag vanaf pole position. Een plek voor de leider van het klassement Max Verstappen. Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc moeten goed samenwerken om Verstappen te verslaan, zegt commentator Louis Dekker. Leclerc heeft zelf gezegd, de komende vier races moeten we echt terugslaan. Anders is het eh, heel snel bekeken dit jaar. En dat wil eigenlijk niemand. Ja, dat willen heel veel Verstappen-fans wel. Maar voor de spanning eh, zou het fijn zijn als Ferrari eens terugslaat. Maar of dat zo makkelijk gaat, is nog maar de vraag. Max Verstappen gaat nu aan kop en staat een mijlen voor op zijn concurrenten. Het weer dan nog. Kleine buitjes in het noorden vandaag. Verder overal droog en zonnig. Tussen de 19 en 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland staat 3 kilometer file.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 gaan we naar de zwoele stem van Mr. Ingram Washington. En wij horen The Summer Wind. Don't misunderstand. We are only strangers on our way to someplace else with someone before God, Don't mistake my smile It's because I'm so lonely And love me till this day has passed and then forget that we met. Because we're just stealing time. In some secret place and yielding to that soft Wednesday to pass the time away. Don't misunderstand. You are no concern of mine. But in case you're free sometime, then I will understand. Don't misunderstand You are no, no concern of mine But just in case you're free sometime And you need some time with me sometime just to hold my hand. Well, then I will understand. Washington met Kajan Witmer op de piano... Erik Bakman op de bas, Marcel van Engelen slagwerk... en daar is hij weer, Sjoerd Dijkhuizen op de tenorsax. Als we teruggaan naar de gitaar... dan ga ik nu iets laten horen van een man... die ongelooflijk veel betekend heeft... voor de ontwikkeling van de gitaar in de jazz. En dan heb ik het over Charles, Charlie Christian... Hij wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste vroege pionier van de elektrische gitaar. Hij was een van de eerste die het instrument uittilde boven het niveau van een ritmeinstrument... door te gebruiken op baanbrekende wijze, zei men, als solo-instrument. En navolging van de andere solo-instrumenten die toen in het begin van de jazzperiode de toonaangaven, de trompet en de sax. Hij is ook de sleutelfiguur in de ontwikkeling van de bebop, cool jazz en de moderne jazz. En heel wat jazzcritici zijn dan ook van mening... dat hij de verbinding vormt tussen de hot jazz en de moderne jazz. Eh, ik ga hem laten horen op zijn gitaar in een stuk. Ja. Solo Flight. draaitafel ligt nu een, laat ik maar zeggen, een krochtbezetting. Madeleine Bel zingt, Cor Bakker speelt piano en synthesizer. Frits Landersbergen, Albert Buarda op de sax en de fluit. Edwin Corsilius op de bas. Hans Dekker op slagwerk en Jeroen de Rijk op de percussie. I hate cold weather. Cold Weather. Eh, we gaan verder in de stijl van de Hot Club de France... met een, Nederlandse groep Reinier Voet en Pigalle 44. Reinier Voet, solo-gitaar, Jan Brouwer, ritmgitaar... Simon Planting op de bas en als speciale gast Gert Wantenaar op de accordeon Honeysuckle Rose. Galle. 44 Reinier Voet met op accordeon Gert Wantenaar. Ik heb ook nog een zingende gitarist. En dat is eh, onze Amsterdammer Klaas Fopma. Hij heeft een plaat opgenomen met Thijs Kuppen op de piano... Sven Schuster op de bas en Philip ten Bos op het slagwerk. En wij gaan horen naar zijn vertolking... The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap game with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That is why the lady is a tramp. She likes a free, fresh wind in her hair. Lives without care, she's broke. That's ok. Hates California, it's cold and it's damp that's why the lady is a tramp. prize fight that isn't a fake. She likes rowing on Central Park's lake. She goes to opera and stays wide awake. And that is why the lady is a tramp. She orders pizza and loves it, no doubt. She wouldn't know what a Ritz all about. She drops a nickel and coffee comes out. That's why the lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can she lose? She's flat. That's that. She's all alone when she lowers her laugh. That's why the lady is a tramp. Klaas Fopma. En van Klaas springen we over naar Barney Kessel. Copa Bonita. en Stefan Grappelli. Koos van der Hout is een, Nederlandse blazer... die eh, op deze opname trompet heeft gespeeld... en ook nog eens cornet, vlugelhoorn, vlugelboom en ventieltrombone... en Verder waren er te horen Rob Pronk op de piano... Axel Hagen op de gitaar, Joep Lumey op de bas... en Louis Debij op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een prachtig stuk... The Breeze and I. van der Hout. Ik heb nu liggen een Haarlemse gitarist, Bill Arendsma. Die heeft eh, ooit opgenomen met een aantal regionale mensen. Wim Dijkgraaf op de bas en Kees van Lent op het slagwerk. Het stuk Ecoltemos. programma van afgelopen seizoen... Eh, was een van de optredenden eh, met veel succes Michel Varenkamp. Michel Varenkamp met zijn trompet en zijn prachtige performance. Ik eh, heb op de draaitafel liggen een stuk waarop hij speelt... begeleid door Joy Wilkins. Michel Varenkamp eh, die speelt dus trompet en zingt. Ben van der Dunge saxofoon. Wieboud Burkens keyboards. En eh, Arto Bodjan gitaar. Harry Emery bas en Erik Koger op het slagwerk. Een prachtig hofje, zoals ze in de muziek zeggen. En we gaan luisteren naar My Blue Heaven. about love, it's about big love. you better sit back and listen to my story. en zijn groep energieke man... die eh, van dit ene succesvolle project naar het andere eh, speelt. Attila Zoller, een Hongaarse jazzgitarist... die vlak voor het, eh, het sluiten van het ijzeren gordijn... in de naoorlogse jaren naar Duitsland trok... en uiteindelijk geëmigreerd is naar Amerika... en daar heel veel heeft gespeeld met allemaal moderne jongens. En een bijzondere compositie. Je, als je piano speelt, dan ben je vaak gebonden aan de plek waar die staat. Maar als je gitaar speelt, dan kan je hem meenemen naar zelfs het kleinste kamertje. Het volgende stuk heet Blues in the Closet. Attila Zoller. Blues in the Closet. In Amsterdam heb je aan de middenweg de, een uh, horecagelegenheid Elzas. En al meer dan 25 jaar is daar elke dinsdagavond gratis te beluisteren. Jazzmuziek. Altijd een vast trio met een gast. Destijds zijn er opnamen van gemaakt. En het trio van toen, daar zong eh, Simone Honek. En het trio was uh, Kajan Witmer, Lex Lam op slagwerk... Frans Rondé op het slagwerk. Uh, Frans Rondé op de contrabas. En we horen East of the Sun. East of the sun and west of the moon we build a dream house of love, dear, near to the sun in the day and near to the moon at night. We live in a lovely way, dear, living a love in pale moonlight, just you and I. of the ja, luisteraars. De ehm, uitzending van ZFM Jazz op zondag zit er alweer bijna op. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Het thema was de gitaar in al zijn, in al haar facetten. En ehm, ik hoop dat je er eh, plezier aan beleefd hebt. Volgende week zit een collega van mij hier en dan hebben we weer ZFM Jazz. En... Uh, dat was het dan. Ik ga als laatste stukje draaien... Um, het Hot Club de Frans groepje van Fappy Laffertin... de Zeeuws-Vlaming die eh, hele hoge ogen gooit...